Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof zegt dat de ruzie in het kabinet is opgelost. Gisteren had hij crisisoverleg met PVV, BBB en NSC. Zij vonden dat Schoof niet zomaar ja kon zeggen op de vraag of Nederland meedoet aan een plan... om met alle Europese landen wapens te gaan kopen. Ook de Tweede Kamer was niet zo enthousiast. Maar Schoof zegt dat het maar om voorstellen ging die nog niet definitief zijn. Wanneer de uiteindelijke voorstellen ter besluitvorming voorliggen zal het kabinet zoals gebruikelijk pas na overleg met de Kamer een definitieve positie innemen. Kortom, we blijven ons in de EU constructief opstellen, maar nemen de signalen vanuit de Kamer tegelijkertijd zeer serieus. Als het Europese plan voor wapens dus concreter wordt, gaat Schover weer over praten met de Tweede Kamer, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft president Poetin van Rusland gevraagd om de levens van Oekraïense militairen te sparen. Vorig jaar heeft Oekraïne een deel van Rusland net over de grens met Oekraïne veroverd. Maar de laatste dagen weet Rusland weer terrein terug te winnen. Trump schrijft dat duizenden Oekraïense soldaten zijn omsingeld door het Russische leger. En hij vraagt Poetin om hen te sparen. En bezoekers van de Efteling hebben deze week een extra spannend ritje gemaakt in de Vogelrok. De achtbaan in het donker daar. Halverwege de rit rolde het karretje opeens achteruit en bleef die in de baan hangen. Omdat een van de wielen kapot was en het karretje daardoor niet genoeg vaart maakte. Bezoekers hebben daarna ruim een half uur in het karretje vastgezeten voordat ze werden bevrijd. Ze zijn verder niet in gevaar geweest. En als je even omdenkt, misschien hebben ze er zelfs een groot pluspunt aan overgehouden. Ze weten nu hoe de achtbaan er echt uitziet. Het weer dan hier en daar nog wat gespetter. Verder is het droog en af en toe zon nog en zo'n 7 graden. Vanavond dan koelt het flink af. Min 1 tot min 3 wordt het dan. En dit weekend verloopt droog met af en toe zon en een graadje of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op dit moment in Noord-Holland op de weg. Het zijn vooral wat korte dagelijkse files. Meest oponthoud zien we op de A6 van Muiden naar Lelystad. De hoogte van Lelystad 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 I'm another suicide in a street that has no trees. I am the one in tech. And I'm my soul de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens president Trump is de Russische president Poetin gevraagd... om de levens van Oekraïense militairen te sparen. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat de Amerikanen... goede en productieve discussies met Rusland hebben gehad. Nederland biedt excuses aan voor het bombardement op Hawija in Irak in 2015... zei minister Brekelmans van Defensie. Nederland nam bewust risico's bij de aanval op een bommenfabriek van IS. Ruim 70 Iraakse burgers werden gedood. Toezichthouders hebben zorgen over de methode van inlichtingendienst AIVD. Bij onderzoek naar criminaliteit zet de dienst zijn bevoegdheden onrechtmatig in, vinden ze. Het weer, veel zon, nog af en toe een bui. Vannacht lichte vorst, morgen zonnig en droog bij 8 graden.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 She said that voodoo stuff don't do nothing for me. I'm a man with clear destination. I'm a man with broad imagination. You fog the mind, you stir the soul. brings in a world few hearts survive. All I know is the way I feel when it's real.